Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte blijft bij zijn uitspraak dat het Oekraïne-referendum een desastreus resultaat heeft opgeleverd. Hij zei dat op vragen van D66. Die partij vindt het raar dat, dat Rutte gisteren ineens met die uitspraak op de proppen kwam. Ook andere oppositiepartijen waren kritisch. Rutte vindt dat hij weinig nieuws heeft gezegd. Het is een uitslag die hem en het kabinet niet bevalt. Ruim 60% van de kiezers stemde tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Het kabinet wil binnenkort met een standpunt komen. Volgens Rutte gaat het om een zeer complexe zaak... omdat andere EU-landen het akkoord wel steunen. Er zijn nog veel te weinig werkplekken voor mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar 3200 van die beschutte werkplekken zijn, maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. De Sociaal-Economische Raad vindt dat staatssecretaris Kleinsma moet ingrijpen. De beschutte werkplekken moeten in de plaats komen van de sociale werkplaatsen, maar de SER vindt juist dat die behouden moeten blijven. De man die was veroordeeld voor de zogenoemde Hilversumse showbizmoord is vrijgesproken. Het OM vroeg twee weken geleden zelf al om vrijspraak. De zaak gaat om platenproducer Bart van der Laar, die in 1981 om het leven werd gebracht. Een jongensprostituee, Martien Hunnik, legde destijds een bekentenis af, maar trok die later weer in. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de zaak moest worden overgedaan. Van de twee vermoedelijke werkelijke daders is er één overleden. De andere zaak is verjaard. Elektronica-keten Scheer en Foppen is failliet. Gesprekken met overnamekandidaten leverden niets op. Voor alle 475 medewerkers is ontslag aangevraagd. Scheer en Foppen zit vooral boven de grote rivieren. Het hoofdkantoor zit in Harderwijk. De winkels blijven voorlopig open. Het weer, buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Het wordt een graad of 19. De rest van de week blijft het buiig. Pas in het weekend wordt het droger, maar ook iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum, 5 kilometer. Daar staat veel water op de weg.